Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Barcelona is een man opgepakt die wordt verdacht van een reeks aanrandingen in Rotterdam. De Catalaanse politie vond hem bij een politiecontrole. Er liep een arrestatiebevel tegen hem. Het is een man van 34 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De aanrandingen waren eind vorig jaar en begin januari in het centrum van Rotterdam en in het stadsdeel Noord. De politie kreeg negen aangiftes binnen, maar mogelijk zijn er meer mensen lastig gevallen. Jaarlijks worden zeker vijf vrouwen streng beveiligd door de politie. Dat melden opvanglocaties aan Nieuwsuur. Het gaat om vrouwen die slachtoffer dreigen te worden van eerwraak. Zoals de 18-jarige Rian uit Jouwre, die vorig jaar werd vermoord. Haar Syrische vader en twee broers staan voor die moord terecht. Ze zouden van mening zijn geweest dat Rian zich te westers gedroeg. Haar beveiliging was kort voor de moord beëindigd. Onduidelijk is waarom. In de binnenstad van Paramaribo zijn meerdere historische branden, panden door brand verwoest. Het vuur ontstond in een leegstaand ministerie en verspreidde zich snel door de harde wind. Zo gingen ook drie andere, voornamelijk houten gebouwen, verloren. Behalve met de wind kampte de brandweer met een watertekort doordat een pomp niet werkte. President Santokki kwam bij de brand kijken en laat onderzoeken wat er is misgegaan. In Groningen en Drenthe kunnen komend weekend toch paasvuren worden gehouden. Door de aanhoudende droogte leken die niet door te gaan... maar er is deze week meer regen gevallen dan voorspeld. De veiligheidsregio's Groningen en Drenthe geven daarom alsnog groen licht... Voor sommige paasvuren is dat te laat. Zo is de houtstapel in het Drentse Wijteveen al door de versnipperaar gegaan. En het lukt niet meer om in twee dagen een nieuwe te bouwen. Het weer. In het oosten vannacht wat regen, minima rond 7 graden. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. Maar vanuit het zuidwesten klaart het op steeds meer plaatsen op.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 Zij, zij maakt het verschil. Want ze is geen goed gesprek, waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd. Geen advies bij al mijn klachten de aan laatste uitweg waar wij al lang niet meer aan dachten.